Herman Vriend met het NOS Journaal. In het centrum van Alfa aan de Rijn woont in een leegstaand slooppand. In de wijde omgeving is een dikke zwarte rookwolk te zien. Omwonenden is daarom geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt. De lengte en duur van de files is in het eerste kwartaal van dit jaar met 30% gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de ANWB is de file druk op de Nederlandse snelwegen daarmee op het laagste niveau gekomen sinds 2006. De AWB denkt dat de daling wordt veroorzaakt door het gunstige weer, de economische crisis en verbeterde wegen. In Servië zijn bij een brand in de discotheek in Novi Sad zes bezoekers omgekomen. Op het moment van de brand waren zo'n 350 mensen aanwezig. De brandweer denkt dat het vuur is ontstaan door een verkeerd aangesloten elektrische installatie. Er wordt daarom gekeken of de eigenaar van de discotheek zich aan de regels heeft gehouden. De burgemeester van Novi Sad heeft een dag van rouw afgekondigd. Op de Fiji-eilanden is de noodtoestand uitgeroepen vanwege grote overstromingen. De watersnood wordt veroorzaakt door zware regenval en heeft inmiddels aan twee mensen het leven gekost. 7000 mensen zijn geëvacueerd. Honderden toeristen zitten vast op de eilandengroep omdat veel vluchten zijn geannuleerd. De komende dagen wordt nog meer regen verwacht op de Fiji-eilanden. In Vlaardingen is een nog onbekende man om het leven gekomen. Zijn lichaam werd vannacht door een vrachtwagenchauffeur gevonden op het industrieterrein van de Koningin Wilhelmina haven. De politie heeft een opvarende gearresteerd van een vrachtschip dat in Vlaardingen aan de kade ligt. Verschillende vrachtwagenchauffeurs hadden de verdachte eerder in de nacht met het slachtoffer gezien. Het weer vanmiddag is op veel plaatsen bewolkt. In het zuiden schijnt af en toe de zon. In het noorden kan af en toe een beetje regen vallen. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 10. Morgen verandert er niet veel. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files, zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht en op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen.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 Geheel in het teken van de muziek van George Gershwin. Drie kwart eeuw geleden overleden. In 1953 namen eh, de Ramblers onder leiding van Theo Ude-Masman deze titelsong uit de musical Strike of the Band uit 1927 op. Met een hoofdrol voor de saxofonist Kees Bruin. Uit diezelfde tijd dateert de musical song The Man I Love. Aanvankelijk getiteld The Girl I Love. Ook deze song is in de jazz terechtgekomen en door velen uitgevoerd, instrumentaal en vocaal. Ik vond een bijzondere uitvoering van de in 1998 overleden jazzzangeres en kampioen improvisatie Betty Carter. The Man I Love. Nice Work, If You Can Get It van Gerswin uit de film The Damsel in Distress uit 1937. Gespeeld door de Amerikaanse jazzgitarist van Siciliaanse afkomst Joe Pass. In zijn tijd een virtuoos. Maar goedemorgen Hans Rijmers. Vanmiddag gaan we naar een heel andere virtuoos luisteren. Ja, zeker. Hoewel dat Nice Work, If You Can Get It, het is wel erg actueel hè? Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ja, eh, Vincent Koning, eh, eh, toch een van de beste Nederlandse jazzgitaristen. we kennen natuurlijk allemaal de grijs verleden Wim Overgouw en, ja. en, en heden ten dagen Jesse van Ruler en Maarten van de Grinten en, en Martijn van Itterson. En natuurlijk fenomenen. Maar Vincent Koning zit toch, denk ik, wat meer op, aan, als de traditionele gitarist hè? in de stijl van, eh, van Wes Montgomery en, en Kenny Burrell. En, en... Niet het al te verder geriedel. Nee, nee merk je af en toe een akkoordje dat Ja, nee, maar ik, ik bedoel ook af en toe wat, wat, wat aanslagen die wij begrijpen. Ja, ja. ja, ja. Hè? Ik bedoel, eh, als je, het, als je het begrijpt en het klinkt lekker, dan is het ook over het algemeen wat plezieriger om naar te luisteren. En dan kan het voor de, voor de kenners en voor de muzikanten zelf, hè, wat, wat, wat eh, het, het, het geriedel eh, heel virtuoos zijn, maar ja, nou ja, iedereen heeft zijn, eh, zijn stijl. Dus we zijn, er, we zijn er best wel blij mee dat hij, eh, dat hij komt. Ja, en hij heeft toch met, met wel grootheden gespeeld. Hè? Piet Noordijk en Kees Slinger en, en, en Benny Bailey en nou, Jarmo Hogendijk. Nou, we kunnen niet zeggen dat het een traditionele trompetist is. Hè? Het, zit, zit toch ook aan de, aan de, aan de, een beetje aan de kant van nou, Erik Vloeimans en uh, Kate Crash en eh, consorten en zo. Dus, maar Ze goed, hebben eh, mooie dingen. Ja, absoluut. Absoluut, absoluut. ja, nou ja, wat we al eerder hebben gezegd. We zijn er blij als ze gelijk beginnen en gelijk eindigen. <laughs> Nou, oké. Maar we zijn blij dat, dat hij er is. En ik ben er, ik ben er heel, heel benieuwd naar. Hij heeft overigens wel hele mooie, mooie cd's ook gemaakt met uh, het trio uh, The Coast, The King and I. Zo heet het trio, van, van, eh, waar, hij, waar hij mee speelt met onder andere Rob van Bavel mhm. en Frans van de Geest. Ja. ja, dat zijn toch twee, ook twee redelijk traditionele muzikanten. Frans van Geest, de vaste bassist van het Jazz Orchestra metropoolorkest. Ja. ja, en uh, Rob van Bavel. Nou, prima. Fantastische docent. Hoewel Vincent Koning ook docent, conservatorium is dus het zijn, het zijn wel allemaal fantastische muzikanten eigenlijk. die wel erg goed weten wat ze doen. Dus ik, ik heb eh, wat meegenomen van hem. Wat overigens eh, helaas geen compositie is van Kurzwin. Ja, ik had je nog gevraagd, maar ja, ja, nee, nee, nee, ik kon het niet vinden, dus ik heb een, eh, hij iets, heb iets meegenomen van andere modale componisten. Nou, laat, maar raaien, Cole Ja, ja, ja, ja, nou, nou oké. Nou, tijdgenoot. Nou luister eens, eh, wie gaan hem begeleiden? Eh, het, het eh, trio met Erik en, en Frits. Dus Frits, het, het, ook weer? Ja, Frits is er, ja. Ja. Deze week, deze, deze maand wel, volgende maand is hij er niet. Ze Tom Tom kan Zandvoort weer vinden. Ja, ja, ja. Nou, misschien ook door die nieuwe parkeergarage. Hoewel ik moet zeggen dat de nieuwe parkeergarage, dat dat in bezoekers, denk ik toch wel scheelt. Ik, althans wel die indruk. Hm. Eh, dat mensen toch ook van buiten zeggen van, eh, althans dat, hoorde ik eh, bij het vorige concert. Ja, het is toch wel plezierig. Het moet nog even bekender worden. Maar dat je niet meer hoeft, te, hoeft te zoeken naar een plek. Maar dit, is, dit is het voorlaatste concert van het seizoen hè? Ja. ja. hoe is het nou gegaan dit jaar? Beter dan vorig jaar? Ja. Ja. ja. Ja, maar dat is ook wel aanwijsbaar hoe dat komt. Eh, er zijn, we hebben nog niet één seizoen gehad waarin zoveel vocalisten zijn geweest. Ja, en vocalisten brengt mensen. Dat, dat is nou één keer zo. Ehm, het, het, klinkt misschien raar om te zeggen, maar de markt voor, eh, voor toeters is niet zo fantastisch. trompet, eh, tenor, alt of bariton, sax, trombone dat is, dat is lastig. Daar haal je de kenners natuurlijk wel mee naar binnen. Maar voor het grote publiek hè, eh, ja, zijn vocalisten toch wat, eh, toch wat plezieriger. Maar we gaan natuurlijk, we organiseren het niet de, eh, als populariteitspol om zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen. Daar gaat het niet om. Het gaat om de kwaliteit, de die, die je krijgt. En, en het grote gemiddelde van uh, kwaliteit muzikanten en, en eh, eh, aanstormend talent en gevestigde namen, Dus dat gaan we volgend jaar ook weer... Eh, we zijn druk aan het programmeren mm -hmm. voor volgend seizoen. Kan je al een tipje van de sluier oplichten? Of, Nou, nee, eigenlijk niet. <laughs> Liever nee, Nou ja, er zijn, er zijn wel voorkeuren. ik zou een hemeltorgel erg leuk vinden. Hè. Dat, dat, dat, dat, is leuk om te doen. Ja. accordeonist, bijvoorbeeld. Ja, Johnny Meijer leeft jammer genoeg niet meer. Maar dat hadden we natuurlijk ontzettend graag willen André horen. Vro André Vrolijk? Bijvoorbeeld. Ah. bijvoorbeeld. Eh, eh, maar wat natuurlijk ook een rol speelt zijn de voorkeuren van, de, eh, van degene die programmeren. Hè. Erik Timmermans, Johan en Erik, ja, die, die zitten natuurlijk heel dicht bij het vuur. En, en wat ze om zich heen zien, waar ze op festivals mee spelen. Hè. wat ze op een conservatoria voorbij zien komen zo zijn we aan Francisca Tandoi gekomen bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, ik bedoel, als dat er is, eh, een andere programmeur die komt daar niet aan. Eh, en dat is natuurlijk een ongelooflijk voordeel wat we hebben. Dat we heel dicht bij het vuur zitten en dan ook die, die talenten kunnen laten horen.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 No, they can't take that away from me oh. till three The way you changed my life No, no, they can't take that away from me No, they can't take that away Can't take that away Can't take that away from me Muziek uit de film Shall We Dance anno 1937 They Can't Take That Away From Me. In de film gezongen door Fred Astaire en daarna door vele jazzcrooners en zangeressen. In dit geval door Mel Tormé, in 1956 opgenomen met het Marty Page Dectet. En de trombonesolo was van Bob Ineveldsen. Maron toet Tielemans, geboren in 1922 en nog steeds actief op de jazzpodia, heeft bekendgemaakt zijn afscheidstournee te gaan maken. Maar de fluitende gitarist en mondharmonica-speler heeft zoiets al eerder beweerd. Ook hij heeft muziek van Gershwin op zijn omvangrijk repertoire staan. Zoals How Long Has This Been Going On, afkomstig uit de musical Funny Face anno 1928. Toets samen met de Amerikaanse jazzpianiste Shirley Horn. krachtige jazz, gespeeld door het kwartet van clarinetist Benny Goodman, eind jaren 30. Met Lionel Hampton op de vibrafoon, Teddy Wilson op de piano en Gene Krupa op de drums. Who Cares, afkomstig uit de Gershwin musical For Thee I Sing. In het eerste uur draaide ik al een song uit de volksopera Porgy and Bess, gespeeld door Miles Davis. Op verzoek laat ik nog eens die schitterende stem horen van de van oorsprong Italiaanse jazzzangeres Roberta Gamberini in een andere song van Porgy and Bess. Roberta Gamberini, begeleid door onder andere pianist Hank Jones met Porgy, You Is My Woman Now. Porgy is your woman now. And I ain't never going nowhere Less you share the fun There's no wrinkle on my brow No how But I go evening time and summertime and winter time mm -hmm. this minute I'm telling you I'll keep that vow Borgie I's your woman No I want to stay understand. For when I see him, he hypnotizes me. When he takes hold of me with his hot hands. Someday I know he He's coming back to call me He's going to handle me and hold me so It's gonna be like dying porgy Deep inside stay here with you. know he's coming back to call me. He's going to handle me and hold me so. It's gonna be like dying, Porgy, deep inside me. to go. I love you, Borgie. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep you forever I've got Mm-hmm. Dat was de fluwele tenorsound van Stan Getz, begeleid door pianist Oscar Peterson, gitarist Herb Ellis en bassist Ray Brown. Het I Was Doing Alright door de broers Ira en George Gershwin in 1937 geschreven voor de film The Goldwyn Follies. Ook in onze tijd wordt de muziek van Gershwin nog steeds op het repertoire opgenomen. Bijvoorbeeld door Jamie Cullum met I Can't Get Started. I'm a glum one It's explainable. I met someone unattainable. Life's a bore, the world is my oyster no more. All the papers where I let the news with my capers now will spread the news Superman turned out to be a flash in the pan I've flown around the world in a plane. I've settled revolutions in Spain. The North Pole I have charted, but I can't get started with you. Around the golf course I'm on the par And all the movies want me to star I've built a house, a showplace But I can't get no place with you you're so supreme Lyrics that I write of you Just for a sight of you And I dream Both day and night of you and what good does it do In 1929 I sold short In London I'm presented at court But you've got me downhearted Cause I can't get started with you met Jamie Cullum eindigt deze CFM Jazz over de muziek van George Gershwin. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Nog niet genoeg jazz gehoord? Ons Rijmers nodigt jullie graag uit om vanmiddag naar de krocht te komen voor het concert met het trio Johan Clement. Versterkt door gitarist Vincent Koning. De volgende week is er natuurlijk weer CFM Jazz.